12 uur. Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond op Urk twee mensen aangehouden. Een van hen kon zich niet legitimeren, de ander had een honkbalknuppel bij zich. De politie controleerde vanavond de toegangswegen naar Urk... na geruchten dat Marokkaanse jongeren wraak wilden nemen voor een vechtpartij maandagavond. Toen werd een jongen mishandeld in het huis van een Nederlands-Marokkaans gezin. Voor die mishandeling is een jongen van 18 aangehouden. De gemeente Amsterdam heeft een informatiebijeenkomst over het islamitische Cornelius Haga Lyceum op het laatste moment verplaatst omdat de opkomst veel hoger was dan gedacht. De bijeenkomst wordt nu woensdagavond gehouden. De gemeente had gerekend op 250 ouders, maar er kwamen veel meer mensen. Volgens burgemeester Halsma ook uit andere steden. Vorige week waarschuwde het kabinet en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat leerlingen van het Haga Lyceum worden beïnvloed door leraren die contact hebben met terroristen. In de Verenigde Staten zijn 50 mensen aangeklaagd voor een complot rond elite-universiteiten. Rijke ouders betaalden smeergeld aan sportcoaches en medewerkers van universiteiten als Yale en Stanford. De sportcoaches moesten de kinderen aanmerken als sporttalent, want die worden eerder toegelaten op de universiteiten. Een van de aangeklaagden is actrice Lori Loughlin. Zij had haar dochters aangemerkt als roeitalenten, terwijl ze nog nooit hadden geroeid. In de Champions League waren vanavond twee achtste finales. Juventus Atletico Madrid eindigde in 3-0 dankzij drie doelpunten van Cristiano Ronaldo. Daardoor is Juventus door naar de kwartfinale. Manchester City is ook door. De Engelsen wonnen thuis met 7-0 van Schalke 04. Het weer. Vannacht wisselen bewolkt met enkele buien. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden. Overdag stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten.